Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Natuurbranden veroorzaakten afgelopen jaar meer uitstoot dan ooit. Deskundigen van de EU zeggen dat er een record hoeveelheid CO2 de lucht in ging. Vooral op het noordelijk halfrond kwam het vrij bij branden. In Siberië bijvoorbeeld gingen grote stukken bos in vlammen op. De wetenschappers denken dat er in de toekomst meer natuurbranden met veel CO2-uitstoot zullen zijn door klimaatverandering. Duitsland heeft voor het eerst in 16 jaar een nieuwe bondskanselier. Olaf Scholz is net officieel benoemd. Voor zijn voorganger Angela Merkel was er applaus. Ik begrüße op de Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Een stroomkabel naar Ameland is vernield. De kabel moest het eiland duurzamer maken. Er wordt daar steeds meer groene stroom opgewekt en dat moest ergens naartoe. Staatsbosbeheer is niet blij. Om het te fixen moet er weer worden gegraven in het Waddengebied. De kabel werd twee maanden geleden al kapot gemaakt. Door wie is nog niet duidelijk. In Gaanderen in Gelderland worden schilderijen gemaakt voor het goede doel. Dat is op zich niet erg bijzonder, maar de kunstenaar is dat wel. De werkjes worden geschilderd door een hangbuikzwijntje. Volgens haar baasje is Zwijntje Mojo ontzettend creatief. Mojo is heel bijzonder omdat ze zo slim is. En die heb ik al vanaf dat ze een heel klein biggetje is. En vanaf dat ze heel klein is ben ik er ook mee gaan trainen. En allerlei oefeningetjes mee gaan doen. Dus die kan heel veel kunstjes. Dat is wel het leuke aan Mojo. Ook het enige leuke, want ze is voor de rest altijd eigenlijk boos. Mojo wordt nu dus elke dag achter een set kwasten gezet... om geld op te halen voor een dierenorganisatie. Maar eigenlijk zit ze liever achter de piano. Piano spelen vindt ze veel leuker. Is makkelijker, denk ik. <laughs> ja, ze vindt ze echt heel leuk. Ze houdt niet op. Het weer, is een graad of 6 en tot de avond blijft het droog. Morgen meer wolken, af en toe valt dan een bui. En het wordt morgen ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms.